Live vanuit de binnenstad van Horen. Vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BAV For You. Het BAV Opleiding Instituut. Uh-oh, we're in trouble. Something's come along. Een goedemorgen. Uh, mijn naam is Timothy van de Item. Wij gaan aankomende twee uur gaan wij de Items platenkast draaien. Ehm, dat zijn nummers die wij leuk vinden, nummers die ons wellicht hebben geïnspireerd. En vervolgens gaan we vanmiddag om 1 uur, dus in ieder geval tussen 1 en 2, gaan we voor jullie nog eh, wat nummers spelen met de band. En uh, gooi het eerste nummer in. blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, will you just might find? Jimmy. a Man, did he look pretty ill. We decided that we would have a sort of my favorite flavor, cherry. red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was there. I said to him, you can't always get what you want. you can't always get what you want. You can't always get what you want. but if you try sometime, you just might find you get what you need. Maar Rolling Stones, niks mis mee, niks mis mee. Wat uh, gaan we draaien, Julian? Goedemorgen trouwens. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen. Eh, volgende nummertje. Dat wordt Sticks and Stones van Ray Charles. Alright. Sticks and Stones van Ray Charles, People talking, trying to pick us up. Why won't they let us be? Bricks and stones may break my bones, but talk don't bother me. People talking trying to pick us up when they know that I love you so. So I don't care what the people may say. I'll never, never let you go. I've been abused. I've been abused. In my heart. My I've been accused. I've been abused. I've been buked. and I've been stung. People talking trying to pick us up. Yes, scandalizing my name. They'll say anything just to make me feel bad. Just anything to make me shame. Dream World van de Monkeys. Daar had de band iets meer zin in blijkbaar. Why must you walk? Goedemorgen nogmaals. Ik eh, zal even uitleggen wat wij hier aan het doen zijn. Wij zijn eh, van de band The Item. Een aantal keer al gespeeld hier bij 501. Ehm, vanmiddag gaan we ook spelen bij 501. En toen Arwin, Arwin Toninga, ons vroeg of wij eh, wouden komen. Toen vroeg ik hem vervolgens van, nou ja, heel graag. Maar het lijkt ons dus ook wel leuk om een paar van onze gewoon nummers die wij leuk vinden te komen draaien in jullie tot dwaze driejarig weekend. Dus zodoende dat wij hier zitten. Zo voor ons een hartstikke nieuw, nog nooit in de radio gewerkt. Het is dus hartstikke spannend, zit allemaal te trillen een beetje. En uh, eh, is dus ja, dat. Ik zal even eh, een rondje iedereen voorstellen, denk ik. Mijn naam is, Timothy in de band. En tegenover mij staan Jake en Julia. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> ik, ik, zou graag heel veel willen praten, maar mijn stem is een beetje weg. Door gisteravond. het is een beetje laat geworden. Zondagochtend dus. Ja. Ja, nou, dat, dat gebeurt eventjes. Ik zie Kees er ook nog achter staan. Kees de wel. Kees de drummer. Goedemorgen, dames en heren. <laughs> Normaal gesproken praat hij zonder Vlaams accent. Um, ehm, radio, <laughs> het. <laughs> Dus, ja, dat hoort bijna dan wellicht. Wat, eh, wat gaan we draaien, Jake? Jij zit achter de laptop. Ik uh, ben zeer Ik denk dat het volgende nummer eh, Harry Nilsson is met Everybody's Talking. Oh, daar heb ik zin in, daar heb ik zin Is dat een goed plan? Ja hoor, ga even. Zijn we er? Oeh.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

tricks. She's done things I've never expected, and I need more time. She's got a sister, and God only knows how I've missed her. And on the palm of her hand is a blister. nothing to do blijf, blijf lekker Oasis, eh, ongelooflijk. Um, wij gaan, eh, denk ik, bedenk ik me net, we missen nog één lid van de band. Mitchell Tieleman. Die ligt volgens mij nog lekker in zijn bed. Precies, daar zat ik ze ook aan te denken. We kunnen, we kunnen zo meteen even kijken of we hem, eh, of we hem wellicht even wakker kunnen bellen uh, zo meteen. Dat zou ik wel, zou ik dat leuk vinden. dat gaan we even dat gaan we, dat gaan we even proberen. in de tussentijd gaan we nog even iets lekker sexy plaatje draaien, denk ik. understand me now. Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. times I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know need to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. And that's one thing I never meant to I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone, regretting some foolish some little sinful misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Blijf lekker de Animals, uh, zeker op zondagochtend. Heerlijk. Ja, ja, ja. Ehm, volgens mij is het uh, eh, Julian helemaal gelukt om zijn, eh, zijn platenkast aan te sluiten op de apparatuur van Radio 501. Heb ik dat goed? Inderdaad, dat heb je okay. helemaal goed. Nou, dan ga ik aan jou vragen wat het volgende nummer is. Ik wil graag beginnen met het nummertje Route 66 van Nat King Cole. Oh, lekker. If you ever plan to motor west, oh, travel my <laughs> way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than two thousand miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see. Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, won't you get hip to this timely tip when you make that California trip. Get your kicks on route six. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Radio 1 501 feliciteren met hun driejarig bestaan. <laughs> ja, nee, ze zijn helemaal vol. Ja, ja, ja, Radio 501 heeft al wel het een en ander voor ons gedaan, moet ik ook op bekennen. We hebben eh, hier toch wel een paar keer gespeeld. En ook in de met de stadsfeest hebben we veel, ja, eh, veel gehad in Radio 501. Dus vandaar deze. Happy birthday, 501. Happy birthday. Rock and roll radio 501. fire. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go.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 But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. heerlijk kent Het, uh, eh, leren, leren kennen. Um, ja, Woodstock documentaire inderdaad. Daar, wordt die show van hun uh, is daar te zien en dat is echt heerlijk. Ze heerlijk bezig die jongens. Ja. Ja, wat, eh, wat, gaan we, <laughs> wat gaan we draaien? Ik denk dat het tijd is voor Money van Pink Floyd. Nou ja, dat lijkt me geen verkeerd idee. was volgende nummer? Want, you don't have to. If you don't want, you don't have to. Maar even proberen een beetje online te krijgen, denk ik. Ja? Hopelijk lukt And you've got women all over town. But listen, buddy, if you ever sweet talk my little girl, I'm gonna lay your body down. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. You know they don't, do oh, want. want don't oh yeah. If you, if you don't want, you don't have to. Get in trouble. Oh, you better leave my woman alone. Well, I know you got your money, and you've got a new 56 too. But if I ever see my little girl in your new car, I'm gonna do some work on you. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. You know you don't, want. Oh yeah. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. Oh, you better leave my woman alone. Well, I don't believe in trouble, so I don't wanna start a fight. So if you'll take heed and stay away from my little girl, then everything will be alright. If you don't want, you don't have to. Get in trouble no, if you don't, don't want, you don't have to. if you don't want, you don't have to. Get in trouble. Oh, you better leave my woman alone. Get in trouble if you don't want, you don't have to. Get in trouble if you don't want, you don't have to. Get in trouble, yeah, you better leave my woman alone, my woman alone, my woman alone. Ja, lekker, lekker, lekker Ray Charles. Ehm, ik denk dat het tijd is voor de Beatles. Ik heb er lang genoeg mee gewacht. Ik ben een ongelofelijke Beatles-fanaat. En eh. Het is tijd. Ik heb dit nummer uitgekozen omdat ik vind het een, een erg interessant nummer. Omdat er een, eh, op een gegeven moment een bridge in zit. Ik kom twee keer terug in het nummer. En het is heel erg... Ehm, ja, ja. Heel erg Beach Boys als je naar luistert. Let maar op. En de grap is ook dat... Ik weet het eh, van een documentaire die ik heb gekeken. Dat Paul McCartney deze bridge heeft gestolen... van een oh. van de leden van de Beach Boys... Ehm, terwijl ze samen op vakantie waren in India. Kijk of iemand weet wat ik bedoel. 这是。 Blijft, blijft echt een heerlijke melodie. Ik ben, eh, ik ben heel erg bang dat het niet gaat lukken om Michel te bellen. En dat is... Eh, oh. Oh, ja, schrikken. Dat is om, om twee redenen. Eerst omdat hij nog slaapt en gewoon niet opneemt. Als we met onze mobiel bellen. En tweede, het lukt niet helemaal om het hier eh, voor elkaar te krijgen. Maar dat zal onze, onze A-technische radio skills zijn, denk ik. In ieder geval, Jullie Julian, hebben een nieuw Tijd voor nog een plaatje. Ja, inderdaad. Ga je instarten? Het nummer heet eh, The Wasp van The Doors. Oeh. Nice. Oh yeah. Oh yeah. I want to tell you about Texas radio and the big beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow with money and precision. And a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. in the forest, brightly feathered. They are saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about Sing the dawn. full number. Sweet Touch of Love, Alan Toussaint.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 Dan zal u leven, lang zal u leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera, we bestaan drie jaar! Ah, mag ik alsjeblieft nog heel even MSN al nog heel zijn online? Oh, mijn vriend. Heel even maar. Ik heb net de computer opgestart. Als u wilt dat dit stopt ja zeggen. Maar dan is over vijf jaar 20% van onze kinderen te dik. En als u dat niet wilt, moet u vaker nee zeggen. Denk niet te licht over overgewicht. Zeg vaker nee.nl Dit is een commercial van Sieren. officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist. Als directeur vind ik het belangrijk om verantwoord te ondernemen. Dus ik schrok wel even toen ik in de kantine van mijn eigen bedrijf goedkoop vlees aantrof van dieren uit de vee-industrie. Kiloknallers in mijn kantine. Wat een blamage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 is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Geef op Giro 3534. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 daverende donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501.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 Wanna make you see our destiny, how it's supposed to be. let the darkness fade. Find comfort in my shade, cause you're not. Op De iTunes platenkast op Radio 501. Uh, eh, ik ben Jake, ik heb het eh, overgenomen van Tim, die zojuist eh, de main host was. Hij is in ieder geval. Zeg even hoi Tim. het volgende nummer, Jules. Hoe heet die ook weer? I Put A Spell On You, volgens mij was het. Van Screaming Jay Screaming Jay oh, I put a spell on you. mine. Stop the things you do. Ja, ja. Je luistert nog steeds naar Radio 501 dus. Hey, ehm, wij zijn dus die item. Gespeld als A-I-T-M. En ehm, volgens mij hebben wij binnenkort een optreden hier in de buurt, jongens, of niet? Ja, ja, ja zeker. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ja, de uh, Huis Kroegie en Swaf organiseren elk jaar uh, eh, het pop Festival. Op de eh, eerste paasdag. En uh, zover, zover, ik weet zijn wij de hoofdact. <laughs> ja, toch? De hoofdact. Nou ja, we spelen als laatste de grote zaal, normaal gesproken. Wat is die grote zaal van die drie? Het Huis verloren natuurlijk. Huis verloren dus. En, ehm, en eh, weet, je, weet je wie er nog meer spelen op Apple? Ja, ik weet, ik weet wie er nog meer spelen, maar dat weet Julian beter als hij even kijkt op de poster die, eh, die we hebben. Eh, volgens mij, sowieso weet ik dat de Hospital Bombers spelen. die spelen voor ons in het Huis Verloren. Ehm, de hospitommers zijn al een aantal jaar staan onder contract bij Excelsior. Volgens mij hebben ze net hun eerste CD uitgebracht. Is dat, is dat, is dat niet ook de band van, waar Arno Soldaat nou, ook in zang? Dat, dat is in eerste instantie wat ik eh, dacht. Ik weet, nog, ik weet niet of dat zeker ik weet niet of dat zo is. Maar misschien dat iemand het ons even kan laten weten. Ja. In ieder geval wel, eh, ja. Maar wij spelen dus na half elf spelen we volgens mij. Half elf in het huis verloren dus. Ja, zeer zeker. zeker. Um, ik denk dat... Eh, we willen natuurlijk iedereen oproepen om te komen kijken, of niet? Dat lijkt me wel, ja. Dat lijkt me ook, ja. Misschien, al onze eh, luisteraars nu. Ja, alle, eh, alle, ja precies. Dat, is wel, dat zou ik wel leuk vinden. Misschien is het wel leuk om dan even een nummer van onszelf te draaien. Zullen we dat anders gaan doen? Zullen we dat gewoon, ja precies. toch de radioshow uh, mag controleren, dan ga je je eigen nummers draaien. <laughs> Dat lijkt me wel... Zijn we daar al klaar voor, Julian, of niet? Ja. Nou, is goed. welk nummer gaan we draaien? Excuse me for being a hypocrite? Dat gaan we draaien. Nou, het is nummers van ons EP. EP'tje is bijna een jaar geleden uitgekomen, denk ik. Volgens mij, dit is ook plaats van je hoofd geweest, hè? Radio 5. Dit is ook inderdaad de plaats van je hoofd geweest, ja, een jaar geleden, denk ik. Oké, nou ja, dan... Uh... Genoeg geluld. Genoeg, geluld. Excuse me for being hypocrite. Dat waren wij dus zelf, die item. Alright. Als je meer van ons wil horen, dan nodig ik iedereen uit bij deze om naar www.theitem.com te gaan. En dan, dan kan je nog wat, wat andere nummertjes luisteren. Of vanmiddag om twee uur te luisteren natuurlijk. Of natuurlijk vanmiddag om twee uur, dan spelen wij hier ook... Eh, in, in, welke, in welke show spelen wij precies eigenlijk? Ik weet niet wat er precies om twee uur is, maar volgens mij... Eh, en dan, en dan, dan, kunnen we, dan, spelen, dan kan je dat, dat dus luisteren op, op www.radio501.nl. Zoals je nu waarschijnlijk ook al doet, als je dit hoort. <laughs> lijkt me wel, lijkt me wel. Ja. Het volgende nummer wat wij gaan draaien is, eh, is van goede vrienden van ons. We hebben, we hebben bij deze jongens in de studio gezeten. Het is, eh, ze, zijn, ze zijn vrij onbekend, maar als je het mij vraagt, eh, echt heel erg goed. de jongens heten Karma's Lab. En, ehm, en nou, zoek het op. Dat is ook waar wij onze EP opgenomen hebben in de studio. daar hebben wij inderdaad dus dat nummer dat je net hoorde opgenomen. Is ook een Karma's Lab production. Een, een Karma Production. Een Karma Production, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus het volgende nummer is Karma's Lab met Broken. Here we go. Beatles. Maar George Benson met Come Together. Volgende nummer dat we gaan doen eh, is uh, een ander straatje. Een heel ander straatje volgens mij. Een heel ander straatje. <laughs> Maar ook een leuk straatje. Vrij leuk straatje. <laughs> is eh, sympathiek voor de duivel. Voor <laughs> de Rolling Stones. Oh ja.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 doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my. was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blizzard introduce myself. I'm a man of wealth dat eh, in, in, het huis verloren is dus binnenkort de Rolling Stones tribute avond. Ja. Ik weet de data niet precies, maar volgens, volgens mij, is er ook nog geen exacte datum eh, van vastgesteld. En volgens mij gaan wij ook spelen, hè? Wij zijn wel gevraagd in We zijn gevraagd om een paar Rolling Stones nummertjes te doen. Wat op zich wel leuk is. Ja. Ik denk als het gaan doen dat deze wel bij zit. Dat, dat, eh, daar is geen, geen twijfel over, mogelijk, denk ik. Ja, ja, ja. Ik zie dat Julian een leuk nieuws heeft uitgezocht. Ja. John Lee Hooker. Nou, wat, wat, eh, wat zonder enige twijfel wel een van de voorbeelden was van de Stones. Dat uh, kan niet missen natuurlijk. Blues Legends. En eh nou, gooi hem erin eh, zou ik zeggen. Let's do it. Bring it on. John Lee volledig uit de blues. Dus dat, eh, dat, dat ja. is echt uit onze platenkast. Als er gejamd wordt, het eerste wat, eh, wat gebeurt is een lekker 12 bars in een shuffle. Altijd, eh, ja. Maar ik denk dat we de hele andere kant op gaan eventjes, hè? Dat denk ik ook. Ja. Want volgens mij houden wij niet alleen van blues, maar ook gewoon van, uh, van lekkere stevige Britse indie rock. Zeer zeker. En over welke band hebben we het dan, Tim? Ja, de Arctic Monkeys, hè? Van enige twijfel. dat kan niet zijn. Ja, ja. Het, <laughs> volgende nummer. Dat, gaat, het, gaat best wel goed, hè? Dit, ja, volgens mij hebben we het aardig onder controle voor de <laughs> eerste keer. Ja. Maar eh, het volgende nummer, ehm, dit nummer hoort gewoon echt zonder enige twijfel thuis in de Radio 2 Top 2000. Ja, zeker weten. En daar maak ik, me al sinds 2006 druk om. <laughs> ja, ik ook. Echt waar, gefrustreerd. Ik, zou, ik zou hem denk ik zelfs wel in de top, top 50 ja. plaatsen. Ja, denk ik ook. Ja. Over welk nummer hebben we dan? Eh, nou, volgens mij bedoel je A Certain Romance. Het allerlaatste nummer op, eh, op hun eerste album, was het? Ja, ja, ja. ja. Prachtige samenvatting van een wild weekend. Ja, zeker weten. Ik zeg, uh, start hem in dat, dat klopt natuurlijk heel goed met de zondagochtend. Gooi hem, gooi hem open, Sint-Jacques. Eh, It's a een we're to that stuff, innit? Ja, zeker weten. Ja. <laughs> <laughs> Oké. Wat eh, gaan we doen nu, eh, Tim? Ja, we gaan eh, in ieder geval, naar mijn mening, volgens mij ben jij het er ook mee eens. Of jullie aan het mee eens is, de week niet. te kijken maar en krijg een enigszins goedkeur goedkeurende blik. Maar nou, waarover eens? Nou, het erover eens dat het volgende stukje muziek wat we gaan draaien, geen nummer, het zijn er volgens mij vier, dat het beste stukje muziek Ooit eh, gemaakt. Ooit gemaakt is, ja. Inderdaad, ja. Julian is wat meer van de jazz wat dat betreft. iets meer jazz en blues dan wat wij zijn. Iets meer pop wat dat betreft. Reken maar van jazz. <laughs> Reken maar van jazz. Oh, yeah. Ja. Ehm, maar, we hebben het over dan? Ehm, eh, we hebben het daar over de, de medley op de, op de achterkant van de plaat van Abbey Road van de Beatles. Ja. Ja, dat, dat is natuurlijk echt een prachtig stukje muziek. Ja. Het helemaal gecomponeerd door, door Paul McCartney in zijn eentje ook, hè? Ja. Dat is het leuke eraan Sir natuurlijk. Paul. Sir Paul, ja. Vorige week, twee weken geleden in ja, ik kon er helaas niet bij zijn. Godverdorie, ja, jezus. Ja. Had ik daar graag heen gewild. Ja, man. Ja, maar misschien eh, ooit nog een keer. Laten we het hopen. <laughs> Hopen dat hij nog blijft spelen eh, lange ja, tijd. precies. Oké, nou we gaan maar draaien denk ik gewoon, hè? Dat lijkt me ook, En begin met You Never Give Me Your Money. Hier is The Beatles. silence you break down. I never give you my number, I only give you my situation. And in the middle of investigation. waren dus de Beatles. Ja. De achterkant van de plaat van Abbey Road, hè, is dat. Het blijft, blijft geniaal. Het blijft een heel mooi stukje muziek, al zeg ik zelf. Ongelooflijk. Ja. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van onze twee uur, jongens. Zeer zeker. Ah, ah. wat jammer. Ja, dat is wel echt jammer. Ja. Maar mensen hebben nog genoeg eh, momenten om van ons... Eh, van ons te genieten. Ja. <laughs> ja, zeker weten. Wanneer allemaal dan? Nou, eventjes kijken. We, nou, zometeen. Over, eh, over twee uurtjes staan we hier met een voltallige ja. Staan we hier eh, eh, live, ja, inderdaad. Dat is, dat, is, dat is dus bij het programma De Volle Laag. wordt, wordt gepresenteerd door Lucien Greefkens. Inderdaad. Nou ja, voor zoiets. en dan <laughs> gaan we... Wat gaan we gaan vier of vijf nummers gaan spelen, denk ik. Zes, zoiets, ja. Ik denk het wel. En dan misschien is het wel grappig en wel leuk. Misschien dat mensen enigszins horen eh, dat wij geïnspireerd zijn eh, door, de, afgelopen twee uur, zeg maar. Dat, dat, eh, dat zou best kunnen. Ja, dat zou best kunnen. Dat zou zomaar zou niks verbazen. Maar we gaan denk ik... Oh, wacht, we hebben nog meer data. Even ja, kijken, zometeen. We hebben nog meer te zeggen, ja. Ja, we hebben nog meer te zeggen. Zometeen dus om twee uur gaan we spelen. En dan um, ehm, IPOP, wat we net ook al zeiden. Dat is volgende week zondag, 8 april. Huis verloren, om half elf. Be dus there. Be there. Ja, het hele, hele Festival is natuurlijk hartstikke leuk, maar eh, wij zijn wel de leukste, denk ik. Ja, precies. <laughs> ja. Festival begint trouwens om 5 uur s op zondag. Ja. Dus eh, dan is iedereen uiteraard wel. Je, koopt een kaars voor iPop en dan kan je eh, alle drie de, de kroegen in. Er zijn 9 of 10 bands in totaal. Zoiets, ja, dat denk is, ik. dat is wel echt moeite waard. En eh, wat hebben we nog meer? Nou, mensen kunnen stemmen vanaf vandaag op uh, Noord-Holland Pop Live. Inderdaad. Als wij genoeg stemmen krijgen, dan eh, kunnen we naar de Paradiso. Dat zouden we ook wel erg prettig vinden. Dat zou heel leuk zijn, natuurlijk. Ja, ja. Dus dat, dat, dat is gewoon, eh, nou, tik op Google in Noord-Holland Pop Live. En dan, dan, dan, kom je nog Dan vind je ons wel, de item AITM. Juist. En nou, ah, voor, de, voor de rest moeten we natuurlijk ook nog even Radio 501 bedanken. Ja, zeer zeker. Hartstikke bedankt jongens. Hey. Gefeliciteerd nog wel, als ook met drie jaar gestaan. En gefeliciteerd uiteraard. En ehm, had ik nog één. Oh ja, check even onze site www.item.com en anders Facebook, Facebook slash the Inderdaad. En dan gaan, we even, dan gaan we even afsluiten met een nummertje van onszelf. Met ons eigen nummer, ja. Dit, Live eh, versie. Ja, deze hebben we denk ik drie weken geleden bij een optreden uh, laten opnemen, live. Ja. Het nummer heet All Alone Together. Ja, het is het einde van de show. Het is het einde van de show. Dus uh, tot de volgende keer, dames en heren. you